7 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Pakistan heeft de ambassadeur van India het land uitgestuurd en dreigt met een oorlog. India schendt volgens de Pakistanse premier het internationale recht... door een einde te maken aan de autonomie van deelstaat Kashmir. Hij schort de handel op met India en stapt naar de VN-veiligheidsraad. India beëindigde maandag de autonomie van Kashmir... en heeft alle communicatie met de buitenwereld afgesloten. President Trump is op dit moment in Dayton. Hij is daar vanwege de aanslag dit weekend. Hij bezoekt overlevenden, nabestaanden en hulpverleners. Zaterdag schoot een man van 24 voor een kroeg negen mensen dood. Hierna gaat Trump door naar El Paso in Texas... waar 22 mensen om het leven kwamen bij een aanslag. Er komt een tijdelijke beperking van de import van buitenlands afval. Dat heeft het kabinet besloten vanwege de problemen met de afvalverbrandingsovens in Amsterdam. Vier van de zes ovens liggen daar stil. Andere Nederlandse verbranders moeten nu het Amsterdamse vuil overnemen... en kunnen er dan geen vuilnis uit het buitenland bij hebben. Er wordt normaal gesproken vooral veel Brits afval in Nederland verwerkt. Jaarlijks komen tienduizenden tonnen afval deze kant op. In Hoek van Holland zijn gisteren 21 mensen ontdekt die verstopt zaten in een koelwagen. Daar zaten ook kinderen bij, maar volgens de marechaussee zijn ze in goede gezondheid. Een speurhond ontdekte de vreemdelingen, die waarschijnlijk uit Vietnam komen. De Ierse chauffeur is aangehouden voor mensensmokkel. En voetballer David Neres blijft bij Ajax. De Braziliaan tekende woensdag een verbeterd contract dat bovendien met één jaar is verlengd. Hij ligt nu tot 2023 vast.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 Two kids with their hearts on fire, don't let it burn us out. Think about what you believe in now. Am I someone you cannot live without? Cause I know I don't subway train Set free every time you kiss me We couldn't feel no pain You looked at me and I looked at you Like we never look away Broke kids running through the city Don't let the memory fade internet. www.zfmzandvoort.nl out the garage, pull the roof back, just me, you and the stars. Toast to the gods, she's a one, a masterpiece. She a drug at a fast release. Got me sprung, wrapped in sheets, wake up, fuck, and then we going back to sleep.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 Some contract disputes to some brutes in Labutin. Act high for while my boys put the boots in. discussion. Dance like you got concussion. Oh, put a doll inside a doll. Party like a Russian. Disco seduction. so I never say sorry.